Militairen zouden zich vrijwillig overgeven. Ook is er sinds augustus geen gevangenenruil meer geweest. De tweede kamp moet in het westen van Oekraïne komen, vlak bij de grens met Moldavië. Het kan 300 gevangenen huisvesten. In het eerste zou plaats zijn voor 600 krijgsgevangenen. Hoeveel Russen er nu exact in handen zijn van Oekraïne is niet bekend. Israëlische militairen vechten in het hart van Gaza-stad. Dat bevestigen premier Netanyahu en de Israëlische minister van Defensie. Netanyahu zegt dat Gaza-stad is omsingeld... en dat militairen acties uitvoeren in de stad. Daarmee lijkt een nieuwe fase van de oorlog aangebroken. President Biden heeft bij Netanyahu aangedrongen op het instellen van een gevechtspauze van drie dagen. Dat meldt een Amerikaanse nieuwssite op basis van Amerikaanse en Israëlische functionarissen. Een driedaags bestand zou volgens Biden kunnen bijdragen aan het vrijlaten van de gijzelaars... die door Hamas nu al een maand worden vastgehouden. Netanyahu weigert tot nu toe te praten over een bestand. Wethouders van tientallen gemeenten hebben in een brief aan demissionair minister Harbers... hun zorgen geuit over de gevaren en de overlast van fatbikes... en andere opgevoerde elektrische fietsen. Ze roepen hem op onmiddellijk in actie te komen. De wethouders denken onder meer aan een minimumleeftijd voor bestuurders van fatbikes. In de Champions League heeft Feyenoord in Rome met 1-0 verloren van Lazio. Feyenoord stond in groep E bovenaan, maar is nu gezakt naar de derde plaats. Lazio staat nu tweede en Atletico Madrid is gestegen naar de eerste plaats... door een 6-0 overwinning op Celtic. Het weer, de buien trekken naar het oosten weg en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen start droog, maar in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen.